Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De inflatie gaat nog steeds door het dak, maar wel iets minder hard. Vorige maand tikte de inflatie de 9,9 aan. Iets minder dan de maand ervoor. Dus al voor de derde keer op rij. Maar helemaal de goede kant op gaat het nog niet... vertelt mijn economiecollega Lisa Schallenberg. De verwachtingen eh, zijn dat het hoog blijft de komende maanden, zeker nog wel dit jaar. In 2023, zeggen sommige verwachtingen, gaat het weer wat dalen. Maar goed, al die verwachtingen hangen natuurlijk af van allerlei factoren die we niet zo heel goed kunnen voorspellen. Eh, bijvoorbeeld eh, wat de gasprijs gaat doen, wat de olieprijs gaat doen, wat de voedselprijzen doen, de oorlog. Scholen gaan nooit meer helemaal op slot door corona, staat in de nieuwe kabinetsplannen. Het AD schrijft erover. Welke maatregelen er gaan gelden wordt bepaald met vier kleuren. Bij donkergroen bijvoorbeeld moet de school goed worden geventileerd. Bij oranje moet je afstand houden. Maar bij rood mag nog maar de helft van de leerlingen tegelijkertijd op school zijn. En weer is er een gynaecoloog die zijn eigen sperma heeft gebruikt om mensen zwanger te maken. Hij heeft in ieder geval in de jaren 80 en 90 op die manier drie kinderen verwekt. De arts Henk Ruijs zegt in de Volkskrant dat het per ongeluk ging... en dat zijn zaad is gebruikt voor experimenten en is verwisseld met donorzaad. Het is de vijfde arts van wie bekend is dat hij kinderen met eigen sperma heeft verwekt. Het is 1 juli en dat betekent dat we precies een jaar plastic flesjes kunnen inleveren voor statiegeld. Per flesje zit er nu 15 cent op. Dat zorgt ervoor dat er minder plastic op straat terechtkomt. Gaat lekker, zegt deze afvalonderzoeker. Vorig jaar was het eh, vijf keer zoveel eigenlijk. Tegen één flesje eh, vind ik nu 10 blikjes. Voorheen was het 1 op 2,5. Dus het heeft echt effect, dat statiegeld. Het heeft heel duidelijk effect op het zwerfafval, Milieuorganisaties vinden dat er meer inleverpunten moeten komen... om het aantal zwerfflesjes te laten afnemen. Het weer, de zon breekt zometeen door. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits in onze regio is bijna voorbij. Er staat nog wat file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade.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 Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, Des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay.